4 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Libië zitten duizenden aanhangers van de verdreven leider Gaddafi vast in geheime gevangenissen. De hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN maakt zich zorgen over hun lot... omdat ze worden vastgehouden door oud-strijders. Er zijn berichten dat de gevangenen worden gemarteld. De overgangsregering zou niks te zeggen hebben in de gevangenissen. De VN pleit er daarom voor dat de leiding van de gevangenissen... door de voormalige opstandelingen wordt overgedragen aan het ministerie van Justitie. De overgangsautoriteiten in Libië hebben de macht grotendeels in handen, maar de VN waarschuwt voor oplaaiend geweld. Begin deze week kwamen vier mensen om toen aanhangers van Gaddafi de macht probeerden te grijpen in de stad Beni Walid. Het ledental van het CDA is het afgelopen jaar gedaald met ruim 4600. Volgens voorlopige cijfers heeft de partij ruim 61.000 leden. De daling werd voor een derde deel veroorzaakt door het overlijden van leden. 880 mensen zeiden hun lidmaatschap op omdat ze het niet eens waren met de koers. De partij kreeg er vorig jaar 1100 nieuwe leden bij. Kort na het congres van afgelopen zaterdag, waarin het CDA een nieuwe koers bepaalde, kreeg de partij 50 nieuwe aanmeldingen. Het CDA is van oudsher de grootste partij in Nederland qua ledental. In de Amerikaanse staat Connecticut heeft een jongetje van vier, vier eh, zakjes marihuana op school uitgedeeld. Hij haalde de zakjes tevoorschijn tijdens de pauze en wilde zijn klasgenoten trakteren. De directeur van de school in Meriden zegt dat de kleuter geen idee had van wat er in de zakjes zat. Volgens de politie waren ze waarschijnlijk bedoeld voor de verkoop. De politie denkt dat de moeder van het jongetje betrokken is. Het weer vannacht bewolkt, temperatuur rond het vriespunt in Groningen tot 5 graden aan de Zeeuwse kust. Overdag bewolkt en regenachtig bij een graad of 6. Dit was het NOS Journaal.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 You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be the night gets colder, now not like it ever was. And those men are pushing harder against my thighs, against my throat. And I'm fading fast, I'm fading fast tonight. Just say those words, I wish I heard my eyes start to get so wide and well, You know it's gonna be. You know it's gonna be a lot of fun tonight. Just weighing over everything under the dance hall lights. Will I spy that man, he want that woman, I want his wife. Look over your shoulder, see them boys learn how to fight well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. I said it's gonna be a whole lot of fun tonight. The night creeps faster, now on bended hands and knees. And as the light breaks in, I'm lying between the wall and my lover's knees. But I faded fast, I faded fast tonight. And though I'm broken tired, I've had one hell of a ride. Well, you know it's gonna be a whole lot of fun tonight. know it's gonna end a whole lot of fun tonight. Well, I kissed my baby and we put out the lights. Well, I kissed my baby and we put out the lights. Well, I kissed my baby and we put out lights While I kissed my baby and we put out the lights There's something Liz Green naarmate de jaren vorderen ineens heel populair gaat worden. Je hoorde haar in de single Midnight Blues. En de dame Liz Green die zal vanavond optreden. In België, dat optreden zal plaatsvinden in de Botaniek in Brussel. Maar ze zal ook in Nederland verschijnen. Dat zal dan eh, morgen gebeuren, vrijdagavond. Dan zal Liz Green optreden in Paradiso. En je hoorde de nieuwe single van haar onder de titel Midnight Blues. Liz Green dus. Welkom, dit wordt het derde uur van de nacht. Klinkt anders met zo dadelijk, dat zal zijn vanaf ongeveer half vijf. Het leukste uitspijkers met Koppen, je hoort de columns van Wim Daniels en Martijn Koning van afgelopen zaterdag. Verder de live optredens van Blauwtsoen en van Frans van Deursen die Nederlandstalige muziek maakt op het tango-ritme. Heel interessant en heel mooi om dat te horen. Goed, zover zijn we nog niet. Ik laat je eerst iets anders horen van een band die de komende zomer... naar een aantal grote popfestivals zal komen. En ik vraag me af waarom in vredesnaam... want zoveel bijzonders hebben ze op muzikaal gebied... nou ook weer niet gedaan de afgelopen jaren. Maar goed, misschien is daar een heel fraai eh, optreden te verwachten. Want anders zouden ze niet naar Pinkpop komen... en ook niet naar Rock Werchter, want daar zullen ze verschijnen. 36 jaar geleden kwamen ze bij elkaar. En nu weer eh, headliner. wat mij betreft een van de fijnste singles van The Cure. Uit 1992 hoorde je Friday I'm In Love. The Cure die dus een eh, bijzonder optreden eh, zullen gaan geven... zowel op Pinkpop als op Rockwerchter. Want eh, de eisen zijn dat er een speciaal podium komt voor de band. En dat ze langer mogen optreden dan de normaal voorgeschreven 60 minuten ongeveer. We zijn benieuwd. The Cure dus. Dit is wat Leonard Cohen. Het is nieuw van hem. I cut it's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me, but the darkness got that too. the darkness, baby. 77-jarige Leonard Cohen, wat je hoort. Het liedje dat heet The Darkness. Het is ook een album van een verschenen. Ik zie net op eh, internet eh, een paar foto's van Leonard Cohen. <laughs> Ja, je doet me een beetje denken aan eh, Ronald Plasterk. Hij staat er namelijk op met zo'n hoed, wat Plasterk ook wel eens op wil hebben. Vandaar, dan die grijze lokken. Ja, maar nog steeds wel een aantal jaren jongen. Goed, je hoort in ieder geval eh, Leonard Cohen dus met eh, The Darkness. Mercy Mercy, dat is een uh, oude rhythm and blues hit. Dat ken je misschien van de Rolling Stones. Ze hebben het ooit gezet op de LP Out of Our Heads. Maar het is het originele nummer van Don Covey. En die versie, die laat je nog eens een keer horen. George's Wedding en Wilson Pickett. Alleen deze Donkervee leeft nog steeds. Uh, ruim zeven, ergens in de 70 moet hij zijn, deze Donkervee. Mercy Mercy, het origineel van hem hoorde je. En ik zei het al, het is een cover geworden 1965 op de LP Adolf Heads van de Rolling Stones. En dit zijn die Stones uit 1978 van de bonus-cd die hoort bij de heruitgave van Some Girls. Don't be a stranger. disappear. And don't you worry, what a friend's for. You can call me up most anytime. I never go to bed till five. Don't be a stranger, just knock on. a stranger. Just knock on my gelegen. En uiteindelijk is dan nog uitgebracht als bonus-cd... bij de heruitgave van de LP Some Girls. Je hoorde de Rolling Stones en Don't Be a Stranger. Van de Stones naar de Beatles. Of liever gezegd van de Stones naar een Beatle. Nieuw van Paul McCartney, My Valentine. We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why she makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun sunshine, and she'll be there. This love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. go. go. september, 18 oktober 1964 in de Abbey Road Studios in Londen. Deze opname van de Beatles. En je hoorde I'll Follow the Sun, een liedje van Paul McCartney. McCartney die dat al in 1959 schreef, maar ze hebben dat... Uh, vervolgens nooit echt gebruikt, de Beatles, in een beginperiode. Maar er was een probleem bij de opname van de LP Beatles for Sale toen ja, toen moest op een gegeven moment die eh, deadline gehaald worden... om het album uit te brengen. Maar er was niet genoeg goed repertoire beschikbaar. En toen kwam McCartney ineens met van... ik heb nog iets liggen. Een vrij liedje, I'll Follow the Sun. En dat werd eh, toen op de plaats gezet in 1964. Daarvoor hoorde je Paul McCartney van... Eh, ja, er zit 48 jaar verschil tussen. Met een hele recente opname, Kisses on the Bottom... dat is een Mm, eh, Dat is de titel van een album die volgende maand zal verschijnen... met daarop allemaal nieuwe opnamen van Paul McCartney. En je hoorde daarvan de single die vorige week is uitgekomen, My Valentine. Zo dadelijk, mede dames en heren, dan is het tijd voor het leukste uit Spijkers met Koppen... van afgelopen zaterdag hier bij de VARA op Radio 1. Spijkers met Koppen, het zaterdagmiddagprogramma op Radio 2 tussen 12 en 2. Met cabaret Leuke gesprekken, zang en misschien ook wel dans. Hoewel de laatste kan je natuurlijk nooit horen. Voor de zang wordt in ieder geval gezorgd door Blauwtsoen. Blauwtsoen met het nummer Midnight Room wordt hij daar zong. En je hoort ook een bijdrage van Frans van Deursen. Die zingt Nederlandstalige tango, de droeve dikzak hoor van hem. verder hoor je natuurlijk de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. En er is het cabaret met Dolph eh, Jansen. kijkers dus, en eh, luisteraar. Heeft u dat ook wel eens? Dat je iemand groet op straat en dat dan blijkt dat je degene niet kent. Dat is een beetje gênant. En heeft u dat ook wel eens? Dat je iemand groet en dat je dan een gigantisch cruise ship op een rots ramt. Dat is nog veel gênanter. De Italiaanse kapitein Francesco Schettino heeft zichzelf de geschiedenisboeken ingevaren... door het meest stupide zeevaartongeluk ever te veroorzaken. Omdat hij een zogenaamde zeemansgoed wilde brengen aan iemand op de kust. En ik ben niet bekend met de nautische termen, maar ik heb het even opgezocht. En een zeemansgoed is dat je een gigantisch cruiseschip op een rots ramt. En dit was geen goed, dit was een box. Box, zei de rots. En je groet niet iemand door er met je vehikel tegenaan te knallen. Zo goed een normaal mens niet iemand anders. Zo goed Jos Verstappen zijn ex-vriendin. Normale mensen doen zoiets niet. En aan de verhalen te horen die inmiddels rond deze kapitein Scatino dobberen... is het niet de meest betrouwbare gezagvoerder die je kan wensen. Hij zit voortdurend achter de vrouwtjes aan en hangt veel aan de bar. Terwijl zijn gasten niets vermoedend van een welverdiende vakantie aan het waren genieten... snorkelde kapitein Scatino stiekem in het vuurwater. Wat een figuur. Hij schijnt zelfs een uur na, na de botsing nog een diner te hebben besteld. Het schip was al aan het kantelen. Ik ben al zo benieuwd wat hij besteld heeft. Waarschijnlijk een pizza calzone. Dat is een normale pizza, maar dan omgeklapt. En... Het sterkste verhaal was nog wel dat hij tijdens de evacuatie struikelde... en toen per ongeluk in een reddingsboot viel. <laughs> dat, dat kan toch gewoon niet meer. En hij kon niet meer aan boord komen. Per ongeluk gevallen, weet je. Een cabaretier kan zich per ongeluk verslapen als hij ergens voor moet lezen. Een journalist kan per ongeluk een oud nazi filmen. Maar een kapitein kan niet per ongeluk in een reddingsboot vallen. Op internet staat een heftig telefoongesprek tussen kapitein Schettino en de kustwacht... die hem sommeerde direct terug aan boord te gaan. De kustwacht schreeuwde zich schor. Borto, commandante. Borto, borto. Ik weet nog goed dat ik 19 jaar oud was... en per ongeluk een deuk in de auto van mijn vader had gereden. Achteruit tegen een paaltje. En ik was zo bang om naar huis te gaan. Ik heb toen de auto geparkeerd bij een vriend mij en eerst even opgebeld. Ik kreeg vrij snel mijn vader aan de lijn en dat gesprek leek als twee druppels water op het gesprek <laughs> als Katina met de kustwacht. Je komt nu naar huis, stap in die auto, kom naar huis. Woest was hij, was ik maar nooit geboren. Aborto, aborto, riep hij. Eenmaal thuis heb ik er vet van langs gehad. Op school vertelde ik dat ik van de trap was gevallen... en precies op de gebalde vuisten van mijn vader was beland. Kapitein Scatino krijgt nooit meer een roer in handen. Het dichtst bij zeevaart wat deze kapitein ooit nog komt... is het voorlezen van berenbordje op kleuterscholen. Een kapitein mag zijn schip in nood, nooit pas als laatste verlaten. Maar wat zou jij doen, merken mensen dan terecht op? Als jij in zijn schoenen stond en je eigen leven in gevaar zou zijn. Nou, ik ben hier heel duidelijk in. Als ik in zijn schoenen zou staan, zou ik dus nooit... een gigantisch cruiseschip op een rots bij de kust rammen... omdat ik iemand wil groeten. Dat zou een Nederlander ook nooit gebeuren. We hebben een rijk verleden van echte zeehelden. Piet Hein, Michiel de Ruiter, Laura Dek inderdaad. Laura Dekker, het meisje van 16 die in een eentje de wereld rondzelt. Vandaag of morgen bereidt ze haar eindbestemming. En respect, dat doe ik haar niet na. Ik word al zeeziek als ik alle hoop laat varen. En wat een geweldige ervaring moet dat zijn geweest. Boeien dat ze een tijdje school heeft gemist. Het ergste dat kan gebeuren is dat ze de Nederlandse taal niet meer spreekt... en dat ze kan fluiten naar haar bijstandsuitkering. Maar die heeft ze ook helemaal niet nodig, want zij krijgt ergens wel een baantje in de zeevaart. Ik heb vernomen dat er een plekje vrij is bij een gigantisch cruiseschip. De groeten, ciao. scream out, you will hear so much better. Summer nights won't change your weather. We were alive, how we took flight, and how many. Deze week werd minister Edith Schippers ernstig in verlegenheid gebracht... toen bleek dat sommige zorgverzekeraars zogenaamde homo-healings vergoeden. Homoseksuelen kunnen onder andere terecht bij Different... een kliniek die mensen van hun homoseksualiteit afhelpt. De Tweede Kamer wil dat de vergoedingspraktijken wordt stopgezet. Aan tafel is aangeschoven een oud-patiënt van Different, Fons Pimpelmees. Meneer Pimpelmees, ehm, u, u, u bent homoseksueel, toch? Ja, dat klopt. Eh, bij mij is een half jaar geleden homoseksualiteit geconstateerd. En, en, en door, door, door wie was dat? Nou, eerst door mijzelf. Ik, eh, ik was aan het werk en ik zag mijn collega Frans lopen. En ik dacht, eh, zo, wat een, wat eh, een mooi stel benen heeft hij. En ik denk, wacht even, dit is niet goed. U, kreeg homoseksuele gevoelens. Jazeker, nou, ik, ik, meteen naar de dokter natuurlijk. En, en die zei, nou, dat gaat vanzelf over, gewoon lekker uitzieken. nou, toen heb ik twee weken op de bank gelegen met een kruik. sinaasappelsap gedronken en... Maar toen zat ik wat later tv te kijken. En eh, toen kwam, kwam die hele knappe man voorbij. Eh, hoe heet hij nou? Die, die christelijke man? Adi Boomsma. Uh, Andries Knevel. Zo heet hij. Ja, precies. En, en ik dacht zo, daar zou ik wel een beschuitje mee willen eten. En, ik dacht, wat, wat gebeurt hier? Dit, dit, is niet goed. Het ging niet over? Nee, in tegendeel. Ik voelde me met de dag homoseksuele. En dat vond u niet prettig? Ja, ik vond het ontzettend onprettig. Hm. want homo's, ja, daar heb ik helemaal niks mee. Van, van, vanwege uw geloof? Nee, eh, in verband met Albert Verlinde. Oké, u ging op zoek naar een oplossing? Ja, ik ging op zoek naar een oplossing. Dus eh, eh, ik kreeg een tip van mijn dokter. die zei, ga eens naar Different toe. Hm. Dat, dat, die, die weten er wat van. Nou ja, ik daarheen. Hoe ging dat precies? Nou ja, ik kom binnen en, en, en die, die man vraagt mij... dacht meneer, wat scheelt te gaan? En, en ik zeg, nou, volgens mij heb ik de homoseksualiteit te pakken. nou ja, toen heeft hij me onderzocht om te kijken hoe, ja, hoe ernstig het was. Hoe ging dat? Nou, eerst moest ik zijn haar knippen. En dat duurde een minuut of 15 en toen was ik klaar. Mm. En, uh, en hij zei, meneer, gaat u maar even goed zitten. Want ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Mm. Eh, het goede nieuws is, ik ben nog nooit zo goed geknipt. En het slechte nieuws is, eh, u bent zeer waarschijnlijk homoseksueel. En toen ben ik doorverwezen naar een specialist. En daar hebben ze foto's gemaakt. Röntgenfoto's? nee, modefoto's. Ja. En? Ja, heel mooi geworden. Echt prachtig. Ja, ze gaan ze ook gebruiken. De Vanity Verse eh, geïnteresseerd. Ja, maar ik bedoel eigenlijk ehm, hoe het ging. Oh, oh, nou ja, dan kom je in die medische molen terecht. Ja. Hè? Ja, je gaat van onderzoek naar onderzoek. Uh, eh, interieurontwerpen gedaan, visagie. Eh, voor een second opinion een paar musicals bezocht. En ja, de dokters waren er eigenlijk unaniem over eens. ik was ongeneeslijk homoseksueel. Ja. Dat lijkt me heftig. Ja, ja, volgens de dokter kan je er heel oud mee worden, maar ja leuk is het niet natuurlijk. En, en hoe reageerden ze op uw werk? Ja, ze is ook ontzettend geschrokken. Ja. Wat, voor, eh, wat voor werk doet u? Eh, ik heb een nagelstudio. Ja, dat, is, dat is heftig. Ja, ja, ja. Mijn, mijn, collega's hebben me ook heel erg gesteund eh, de afgelopen tijd. Ze kwamen allemaal een bloemetje brengen in, toen ik in het ziekenhuis lag. Nou ja, die kleurde totaal niet met de gordijnen. Maar het, het, het, was vriendelijk bedoeld. Dat was aardig. Ja. En verder, heeft u, heeft u, heeft u een, een vriend? Ja, ik heb een vriend. En eh, die heeft het toevallig ook. Ja, heel toevallig, ja. Oké, maar nu wordt u, wordt u dagelijks behandeld. Hoe gaat dat? Nou ja, dat gaat goed. Kijk, te genezen is het bij mij niet meer. Maar ja, er bestaan middelen om, om homoseksualiteit eh, eh, te onderdrukken. Maar die hebben wel hele heftige bijwerkingen. Zoals? Nou, als je niet oppast, kan je heel streng gereformeerd worden. Ik dank voor uw verhaal. Ja, u ook bedankt. Tot ziens. als een druipende verse. Voor de inkt uit zijn veren. Voor zijn stem die kon raspen als de tong van een kater. Het geheim van de wijn hing als een waas om zijn lippen. Een droefgeestige nevel als een sluier om zijn flanken. Hij liet haviken en valken op zijn hand balanceren. Wekt de kinderen dwazen uit het dal van hun dromen. Om te huilen als de wind, met verwaaiende tranen. Om uit één borst te zingen, om te dansen en te janken. Door engelen en galgenaars gedragen. Ze waken hier met modderige ogen voor wie de blauwe regen hangt te treuren. Piet van de brug der zeven zuchten. Voor hem die elke avond weer moest sterven. Hoe heeft de echte dood hem kunnen vinden? Voor hem zullen de sterren nooit verbleken. Pichuco van de dansende paleizen. Uit welke Shakespeare van de slappe? is dit wezen geboren. Die in een gloeiende vonk een storm kon zien loeien. Die een kaarsrechte rug over kromgetrokken noten Ze liet branden als bakens voor de maanloze honden. Nooit zal een groter portenjo de morgen stond kleuren. Met zijn buigende bomen die gedoemd zijn te vallen. Wiens bloed voedt de fakkel, wiens voeten zijn schoenen. Wie laat onze ader, wie stelt onze wonden? Ontsproten aan de buik van Buenos Aires. Te licht om van het leven te verhalen. De tijd toverde vet over zijn botten. Pichuco van de vlinderende handen. Dus nu de wateren tot stilstand zijn gekomen. En het liedje in je blaasbalg blijft gevangen Klink door, speel door, troeven Dixon. Leef voort in onze hunkerende harten. Nederland houdt van kroketten. zijn terug was een misverkiezing waarbij de deelnemers moesten aangeven wat ze het meest missen als ze ver weg op vakantie zijn. Dat bleek dus de kroketten zijn, ruimschoots voor zouten haring, de frikadel en de bitterbal. Jan-Peter Balkende miste de kroket ook altijd enorm als je een buitenlandse dienstreis maakte. Toen hij nog CDA-gemeenteraadslid was in Amstelveen... diende hij een keer een krokettenmotie in. Die hield in dat de gemeenteraadsleden recht op een kroket hadden... als de raadsvergadering tot na 11 uur s'avonds zou duren. De motie werd aangenomen. En sindsdien eten ook diverse gemeenteraden in andere steden en dorpen na 11 uur kroket. Balkendes krokettenmotie geldt nu zelfs als stimulans voor alle gemeenteraadsleden die landelijke ambities koesteren met daarbij als slogan Red ik het van kroket naar kabinet. Op het CDA-congres van vandaag staan de kroketten rond half vijf al op het programma. Zelf geloof ik sinds eergisteren weer heilig in het CDA. Die dag namelijk belde minister Leers smiddags mijn vrouw op. Mijn vrouw had afgelopen weekend een brief aan Leers geschreven over de zaak Mauro. Ze kon er nog steeds niet over uit hoe hij die zaak heeft afgehandeld. En donderdag belde Leers haar dus hoogstpersoonlijk op. Net die ochtend had ik in de krant gelezen dat het strategisch beraad van het CDA vindt... dat de partij weer een volkspartij moet zijn... die de verbinding moet zoeken met de taxichauffeur, de kapper, de monteur, de landbouwer en de student. Mijn vrouw valt buiten deze categorieën, maar je zou toch kunnen denken dat het telefoontje van Leers aan mijn vrouw een strategische zet was. Maar daar geloof ik niet in. De brief van mijn vrouw had Leers in het hart geraakt. Hij reageerde als mens, niet als partijlid of sluw politicus. En ik kan het weten. Toen mijn vrouw nog niet mijn vrouw was, kreeg ik ook een keer een brief van haar. En toen gebeurde hetzelfde. Ik werd in het hart geraakt. Nee, ik vind dat Gert Leers, vanmiddag ik op het congres... wel een paar kroketten extra mag nemen. Het CDA is op de weg terug. Qua kroket werd deze week ook bekend dat de voorgenomen fusie... tussen de twee bekendste Nederlandse krokettenfabrikanten niet doorgaat. De Europese Commissie ligt dwars. Door de fusie zou er te weinig concurrentie meer zijn op de krokettenmarkt. Bij de beoogde krokettenfusie gaat het grofweg om enerzijds Mora en anderzijds Kwekkenboom. De Kwekkenboom-kroketten reken ik tot mijn favoriete kroketten... omdat Kwekkenboom-kroket nog schrijft zoals het vroeger moest... op zijn Frans met C C O K. Oh nee, ik bedoel met C R O Q. Want de kroket is een Franse uitvinding. De officiële spelling van kroket is inmiddels echter al jaren kroket zoals je KRO spelt. Yvonne Jaspers heeft er ook speciale kakelbond pannenlappen voor ontworpen... waarmee je de kroketten zo uit de pan kunt pakken. Het woordenboek van Dalen kent in totaal 14 verschillende kroketten aardappelkroketten, bami, champignon, eier, garnalen, goulash, kaas, kalsvlees, kip, rundvlees, vis, vlees, zalm en zwezerik kroketten. Die laatste kroketten ken ik niet en dat wil ik ook zo houden. Een zwezerik is een uitgesneden en gedroogde penis van een gecastreerd varken. Die varkenspenis is dan blijkbaar standaard 10,5 centimeter lang... want dat is de gemiddelde lengte van een kroket in Nederland. Ter vergelijking, de gemiddelde lengte van de penis, dit dan wel met COCK van een man in Nederland, is 9,8 centimeter in slappe toestand, waarmee je dus nog geen kroket hebt, tenzij je er een dikke krokante laag omheen weet te bakken van 0,7 centimeter. In opgeheven toestand is het mannelijk lid gemiddeld 14,8 centimeter... wat in de richting gaat van de frikadel... Die, die door Mora als frikandel wordt geschreven... Om hem nog wat langer te maken zeker. Krokettenfabrikant Kwekkenboom blijkt ook nog heel andere kroketten te hebben dan Van Dalen. Zo hebben ze de borrelbokskroket, de satékroket, de winterkroket, de lentekroket en de herfstkroket. Waarom ze geen zomerkroket hebben is mijn raadsel. Maar misschien is dat wel de verklaring waarom mensen die op vakantie zijn in de zomer de kroket zo missen. Tot slot, de diameter van een kroket is gemiddeld 3 centimeter. Dat is fors. Maar wie weer op het CDA gaat stemmen, mag hem radicaal doormidden snijden. Van Dirty Dancing en de stem van Eric Carmen in Hungry Eyes. En daarvoor hoorde je fragmenten uit eens met koppen van afgelopen zaterdag... Eh, in je de column hoorde van eh, Wim Daniels. En vervolgens hoorde je ook nog een keer eh, de cabaretfragmenten van de afgelopen week. En het cabaretfragment dat was dan <laughs> met onder andere Dolph Jansen daar in Blauwzoen. Die zong Midnight Room. En je had ook nog de column van Martijn Koning. En dat werd allemaal voorafgegaan door... The Doors met Chips with sales En de man die daar zo heel fraai die tango bezong over de dikzak dat was Frans van want Ook hij trad afgelopen zaterdag op in Spijkers met Koppen. Down the street and then back to my standing there. And I asked you for a light. I slightly touched my hair. You looked as I hoped you might. I throw my head back as I laugh. I touch your arms, look into your eyes. We'll say some words that I forget. We both know they're mostly lies. suggest we get another round, but as the music swells, you take your chance to bending close as if to hear, but then you probably thinks she's being bad, or that she's going straight to hell. And this is just a girl who wants, who's not afraid to help herself, cause everybody she's ever known is just a peach in a sweet ass pie. So how could you hope to say no when you see him walking by? Vidal, Follow Me. Tot aan het nieuws, Amy Winehouse.